Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In Amerika is Afraid of Virginia Woolf... dat in 1962 voor het eerst werd opgevoerd op Broadway. Vier jaar later werd het verfilmd met Elizabeth Taylor en Richard Burton in de hoofdrollen. Albee kreeg drie keer een Pulitzer Prize. In de meer dan 30 stukken die hij schreef keerden vaak dezelfde thema's terug. Zoals het huwelijk, opvoeding, religie en de levensstijl van de betere kringen. Edward Albee was 88 jaar. Een serie aanvallen met chloorgas in Syrië tussen april 2014 en augustus vorig jaar was het werk van de Syrische regering. Dat staat in een VN-rapport waar persbureau Reuters de hand op heeft weten te leggen. Samen met de organisatie voor het verbod op chemische wapens onderzocht de VN de aanvallen. Ook baseerde de VN zich volgens een anonieme diplomaat op inlichtingen van westerse landen en uit de regio. De diplomaat wist specifieke eenheden te noemen van het Syrische leger die de aanvallen zouden hebben uitgevoerd. De Syrische regering heeft het gebruik van chemische wapens altijd ontkend. ook deze keer noemt een bron bij het leger tegenover Reuters het verhaal compleet onwaar. In Veghel heeft de politie acht mensen aangehouden bij een grote vechtpartij. Ongeregeldheden zouden begonnen zijn op de kermis in de stad. Zo'n 30 jongeren waren betrokken bij de rel. Ooggetuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat bij winkels en een zwembad ruiten zijn ingegooid. Ook zou een politieagent zijn geslagen en is de voorruit van een politieauto vernield. Volgens de politie zijn er in het centrum van Veghel extra agenten en diensthonden aanwezig. Het weer, het is droog. Plaatselijk kan er wat nevel of mist ontstaan.